Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op het FIFA-congres in voorzitter Sepp Blatter en prins Ali van Jordanië. De prins zei in zijn toespraak dat er een stevige leider nodig is... om een uitweg te vinden uit de bende waarin de FIFA verkeert. Hij wil ervoor zorgen dat iedereen weer trots is op de Wereldvoetbalbond. Blatter zei dat er geen revolutie nodig is... en dat hij de problemen zal oplossen. In de eerste stemronde is een tweederde meerderheid nodig om te winnen. Er zijn 209 leden, dus dat is 140 stemmen. Als niemand die haalt, is in de tweede ronde een gewone meerderheid van 105 stemmen voldoende. De drie Nederlandse politici die Rusland niet in mogen zijn VVD-europarlementariër Hans van Balen, PvdA-Tweede Kamerlid Michiel Servaas en het Kamerlid Louis Bontes. Ze staan op een Russische lijst van ongewenste personen uit de EU, vermoedelijk doordat ze kritiek op Rusland hebben gegeven. PvdAer Servaas was ook waarnemer bij de verkiezingen in Oekraïne. Het kabinet zal bij Rusland tegen het inreisverbod protesteren. Minister Schultz heeft bij haar aantreden in 2010 niet van haar voorganger Eurlings te horen gekregen dat het Vira-project op omvallen stond. Dat zei ze voor de parlementaire enquêtecommissie. Twee weken na haar aantreden werd de situatie haar duidelijk. Toen dacht ik, had dit niet eerder opgelost kunnen worden, zei Schultz. Door als overheid garant te staan voorkwam ze dat het project failliet ging. Schultz vindt het niet vreemd dat de Vira-treinen werden goedgekeurd door de inspectie. Volgens Schultz vertonen nieuwe treinen altijd kinderziekten. De Verenigde Staten hebben Cuba officieel geschrapt van de lijst van landen die het terrorisme steunen. De actie is een nieuwe stap in de normalisering van de betrekkingen tussen beide landen. Zolang Cuba nog op de lijst stond, konden de diplomatieke betrekkingen niet worden aangehaald. Het weer, er trekt regen over het land met forse windvlagen. Morgen enkele bui, maar ook geregeld zon en gaat graad of 14. Zondag begint droog, het kan dan 20 graden worden, maar later op de dag kans op een bui. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De dagelijkse files in de Randstad zijn langer door het regenachtige weer. Er staat nu meer dan 200 kilometer file in de regio. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat er van 13 kilometer tussen Blaricum en Muiden. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg 12 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Den Haag Zuid en Dorp 10 kilometer file. A4 Amsterdam Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Dorp 17 kilometer file. 11 kilometer op de A6 Lelystad Muiden tussen Almere Stad en klopend Muidenberg.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 Oh ja, dat doe was het. Doe niets oneerbiedig. Bijna vergeten, joh. Maar eh, eh, dit was Rodes, dames en heren. En eh, fantastische muziek, Rodes, Cathy. Ja, nou ja, goed, Katero, okay. mag allebei. Katero mag allebei. <laughs> ja. hey, is het allemaal echt orkest of is er ook, eh, is het, is het eh, ook veel toetsenwerk? Het is allemaal elektronisch. Het is allemaal elektronisch? Ja. Oh, dan is wel een meneer die hele goede samples En ik zoek een band en er is vanavond een band. En volgens mij heb ik gewoon mijn band gevonden. Oh. <laughs> ik heb ook nog een band voor je hoor. Ja, oh, okay. Ja hoor, geen probleem. Oké, oh, nou. Van ik dacht dat jij geen eh, zangeressen meer deed, Ruud. Jawel, goede, zanger, goede zangeressen wel. Oh, is dat het? Je weet dat wij zelf, eh, als wij dat soort optredens hebben, een fantastische zangeres hebben. Ja, dat is waar. En, ehm, maar dat eh, is altijd goed. Dus heren, dat wordt straks duelleren. Eh, jullie bent op mijn band. Ja. hebben, hebben jullie de zwaar erbij? <laughs> Oké, nou, hartstikke fijn. Eh, ik hoop je, we gaan wel een afspraak maken dat we over het andere onderwerp eh, in, eh, in ons lunchprogramma nog een keer uitgebreid gaan praten. Daarover. Ja, heel goed. Heel goed. En vooral als de actie dus loopt, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Dus komt allemaal goed. Leuk dat je er was. Ik ga eventjes met, overschakelen naar de band. Eh, er staat hier eh, eh, maar liefst even zes man in die studio. Jongens, dat hou je niet. Of vijf man. Oh nee, kijk, ik telde er een mee die er niet bij hoort. <laughs> zij, is ah, ik, tegenwoordig. Ja, precies. <laughs> We zijn vanavond met z'n zevenen. Ja. Oké. Ja, ehm, de band heet Parker. Ja. En die komen uit Horen. Ja. Eh, heeft dat iets te maken met Schouwburg het park? Of nee. Niet? Nee. Ehm, goed, dan doe ik nog even twee flauwe opmerkingen. Uh, hebben wat ze maar gehad. <laughs> Wat, hebben ze maar gehad. Eh, want Parker doet mij natuurlijk dan denken aan die butler uit de, de Thunderbirds. Daar heeft het waarschijnlijk ook niets mee te maken. Nee, dat komt wel dichter in de buurt. Ja? Of heeft het met die pennen te maken? Nou, meer met, met, met de butler van Lady Penelope inderdaad. Ja, ja. Zo'n hele mooie roze Rolls Royce. Dat is toch wel iets wat ik... Ja, dat, je is, ambieert. Ja, ja, ja, dat is nog wel een van mijn grote dromen. Ja, nou ja, je, de grote doorbraak komt nu natuurlijk. Hè, dat snap je natuurlijk de, wel. Je staat, is natuurlijk, eh, dit is de, natuurlijk Dit is de, de, de springplank. Ja. ja. Ehm, Parker, wanneer is de band ontstaan? Ehm, dat is een hele lastige vraag. Want voor mijn gevoel is dat al een jaar of eh, tien geleden. Dat, dat de eerste liedjes die ik schreef bedoeld voor de band eh, een beetje naar buiten kwamen. Maar dat we met band ook echt aan het spelen zijn is nu 2,5 jaar, 3 jaar, zoiets. Iets in die richting. 2,5, hè? Ja. Oké. Ik zie hier eh, een aantal heren. Laten we even kijken ehm, wie wat doet. Dat, ik begin even aan de, aan, voor mij aan de linkerkant. Uh, je, je, naam en wat doe je binnen de Ik ben Michael Leninga en ik speel gitaar. Jij speelt gitaar. En dan krijgen we... Eh, Vincent en ik doe percussie. Je doet percussie? Yes. En dan krijgen we eh, de volgende, dat is... Ik ben Ernst en ik drum. Jij drumt? En ik ben Jasper op de bas. En Jasper op de bas. Jasper op de bas. Ja. Hij speelt... Ik, ik eh, ben zelf eh, Daniel en ik zing. Hij zingt. En je speelt ook gitaar. Dat schijnt. Ja, ik ja. hoorde tenminste net iets dat je met zo'n dat, ding... dat leek zo, hè? Ja. Ik, ben heel goed in doen alsof. Je doen alsof. Ja. Maar jij bent de schrijver van al het materiaal? Um, of doen jullie dat gezamenlijk? Nou ja, het, idee komt van mij af en we arrangeren het met de hele band. Ja, ja. En jullie zijn nu met z'n vijven, maar eh, ik heb al eh, foto's gezien dat jullie daar met acht man staan. Eh, Wat komt er dan nog bij? Meer. Ehm, viool, toetsen, extra gitaartje, achtergrondzangeressen. Zo, zo. Het hoort er een beetje bij. Hoort er allemaal nog bij. Confetti. Maar ja, zoveel, zoveel konden we hier in de studio Extra bandlid. Nee, dat paste niet. Nou, we hadden ook eens een beetje ingesteld op het vorige pand wat jullie hadden. Want dat is de laatste keer dat ik bij jullie heb gespeeld. Ja. En dat is eh, dat, een aanzienlijk stukje kleiner. Dus we dachten, als we daar met de dertiende komen... dat wordt een, misschien een beetje te gek. Ja, maar het had hier wel gekund hoor. Met een beetje, met een uiteindelijk. Beetje uiteindelijk. Had die vorige studio, daar ben je alleen geweest zeker? Eh, nee, toen waren we ook met z'n vijven. Hoe heb je dat daarin gekregen, man? De, de proppen. Op proppen. De <laughs> op de gang. Deur open. Op, op, de trap. Ja, nee, zeker. En, op de straat, en de, op de, kruisstraat, de kruisweg, hoe heet dat. Stonden ze buiten te spelen. Ja, dat kan bijna niet anders, want in dat oude bouwvalletje van ons. maar toch hebben we de leuke tijden meegemaakt. Dat hebben we zeker. Ja, dat hebben we zeker. Goed, ehm, nou heren, jullie zitten hier zo leuk, maar eh, er staat een heleboel instrumentarium. We hebben een heleboel paniek gehad <laughs> om het, goed te laten klinken. Aan de bak! Ik wil wat horen. Oké, gaan we doen. Ja, ik wil wat horen. Want u gaat dus nu luisteren naar de band Parker, dames en heren. Ze zijn nu met z'n vijven, hebben zelfs een, een, een 13-mans eh, bezetting. Maar we gaan nu eh, naar ze luisteren. We hebben ook een cineast binnen is niet te geloven. En een echte cineast, dat is Marie Mulder. Die zit... Die... <laughs> nou, ik ben benieuwd. We gaan, wat gaan we als eerste horen? Eh, deze heet Remember. Oké. Nog niet uitgebracht. Dus voor de eerste keer uh, zullen we digitaal horen. Oké. zo groot hebben we het hier nog nooit in de studio gehad. Maar het is werkelijk geweldig. Het is heerlijk om naar te luisteren. Heren, go on, go on, go on. We willen meer, we willen meer, we willen meer. Ja, we er nog eentje. Ja, nou, ik had er op een stuk of tien gerekend. Dus, eh, <laughs> Oké, hier is, eh, het, hoe heet het volgende nummer? Het volgende liedje heet Running. Oké, hier is Parker. voices in my head seem to have died away. All the words left unsaid, I'll say them anyway. There's a time and place for anything. The time has come today that I remember everything, everything, bright as day. stay één minuut de tijd om te spelen. Want, eh, <laughs> ja, want eh, anders, hoort wij, anders, anders hoor je te weinig gelul van Matthijs de Nieuwkerk natuurlijk. Dus maar één minuut jongens, dat kan je toch muzikanten niet aandoen. Eh, eh, als u, eh, u moet toch echt eens even kijken, dames en heren, op, op, op www.zfm of zfm-live.nl. Want dan ziet u echt dat het een feestje is hier in de studio. Dus ik zie allemaal swingende, klappende, vrolijk bezig zijn mensen. het is gewoon een feestje hier in de studio. Ja. ik, ik dus kijk... we nog een dansje doen dan, niet? <laughs> Gaan jullie nog een dansliedje doen? Wat gezellig. <laughs> ik vind het leuk. Nou, ze gaan nog een dansliedje doen, dames en heren. Dus er mag gedanst worden. Ik zou zeggen, ook thuis stoelen en tafels maar even aan de kant. Want ze gaan een dansliedje doen. Dus, dus... Hij heet uh, Robin. En hij klinkt ongeveer zo. Ongeveer. There's a robin in the cage and he won't shut up Cause he's singing his song and he don't know how to stop All he wants is a freedom and he won't give up they trying to escape and break the law He wants to fly and sing and roam the skies Because a cage is no place Cause the song that he sings is the sweetest song There are some newspaper articles that I have found Critiquing his music most profound They say the Robin, he was a true star And the song that he has sung has set the bar What the bird had ever come this far You should make a record, we can play them in a car no more. But the record that he made is flying out the door. They say a matter of time before he lost the light. Because what's life to a bird when he can't take flight? They say. at the bar. No other. Ja, laat, die mensen gewoon even rustig zitten. Jullie stelletje slavendrijvers, laat die mensen gewoon even rustig. <laughs> Eventjes een drankje, even een glaasje water, een stukje worst en zo. Dan eh, gaan we zo weer verder. Uh, intussen ga ik even een plaatje zoeken. Dan draai maar even door hoor. ik heb intussen wat gevonden. Ja, dit, intussen eh, kreeg ik ook nog een melding dat ik de computer opnieuw moest opstarten. Dus dat heb ik ook intussen nog even snel gedaan. Het is chaos, jongens. Maar dat mag gewoon. Het is de laatste het uitzending. Het mag vandaag, Ruud. Vandaag mag. Het is de laatste uitzending. Ik ga eens draaien eventjes voor u in, eh, terwijl de band zich even weer opwarmt voor zometeen nog een rondje. Eh, even iets van de, la, een van de la, na, voorlaatste cd, moet ik eigenlijk zeggen, van Eric Clapton. U weet wel, die fantastische plaat die eh, hij opdroeg aan het werk van J.J. Cale. En dat is natuurlijk fantastisch. Met eh, vrienden en alles. En daarvan draai ik even Magnolia. Hier is Eric Clapton. my baby. I left down in New Orleans. I left down in New Orleans. Magnolia, you sweet thing. You're driving me mad. get back to you, babe. You're the best I've had. Get back to you, babe. You're the best I ever had. You're the best I ever had. You're the best I ever had. You're the best I she was with you carry the past with us. It gets harder to leave the present behind us. Instead, we focus and hold on to a fantasy. The only truth is that with you, I wanna be. Yeah. It's with you that I wanna be. It's with you that I wanna be. It's with you that I wanna be. Oh. Eh, prachtig nummer van uh, Als ik het goed zeg, zeg ik het goed, Ruud? Road? Ja, Rhodes, Rodes is Rhodes? Road, oh, Rodes, Ja, dat is hem. Eh, goed, en die zit hier ook te genieten van, van heerlijke muziek. Maar ik wil nog heel even met Rodes praten. Dat mag. want jij doet, behalve dat je zangeres bent... Ehm, en dus nu die fantastische actie gaat, uh, gaat ontketenen. Ja. Eh, doe jij ook nog iets met, eh, hoe heet dat, mensdiek of zo? Als ik het goed begrepen heb. Ja, oefentherapie. Oefentherapie. Oefentherapie mensendiek, ja. En, en dat is? Dat is een ehm, bewegingsleer. Ja. En het, het, valt onder fysiotherapie. Ja. En wij zijn iets meer gericht op het oefenen, op houding... En op bewustwording van eventuele patronen die anders kunnen om klachten te verbeteren ik ben zelf gespecialiseerd in ontspanningstherapie. Ja, ja, dus eh, als ik een eh, uurtje bij jou kom, dan ben ik volledig ontspannen. Helemaal. Wanneer kan ik komen? <laughs> morgen? Oh, ja, morgen. Mm, ja hoor. Ja? Ben je vrij morgen? <laughs> Nee, dat niet, maar ik maak wel een eh, uurtje vrij. Oh, jij maakt wel een uurtje vrij. hey, maar en waar is die praktijk gevestigd hier in Zandvoort? Ja, ik vind zelf dat ik de mooiste praktijk heb van Zandvoort. Ja. ik zit aan de boulevard. Eh, in Bouwens, Bouwens Palace. En eh, ik heb uitzicht op zee en soms waai ik weg. Ja. Maar je komt bij mij helemaal tot rust als je ja, ja, komt. Welke verdieping? Op begaande grond. Oh, begaande grond. Ja. ja, dan hoef je niet met de lift, Maurice. Nee, nee, nee, je loopt eigenlijk gewoon, als je over de boulevard loopt, loop je eigenlijk bijna altijd langs mijn raam. Oh, oké. En, en ehm, eh, wat houdt dat in? Die mensen moeten dus oefeningen doen, een soort, uh, ja, oneerbiedig gezegd, een soort lichaamsbeweging? Of, of, of, hoe moet ik het me voorstellen? Onder andere. Ja, ja. Uh, ligt waarvoor ze komen. Um, ehm, over het algemeen kijken we eh, naar houding, of er in houding nog eh, dingen verbeterd kunnen worden. Mhm. Eh, een bepaalde houding beïnvloedt ook weer de klachten. Ja. En oefeningen om de, te verhelpen. Het kunnen ontspanningsoefeningen zijn, versterkende oefeningen zijn. Het kan van allerlei soorten oefeningen zijn. Oké. Ik zelf ben ook nog gespecialiseerd in yoga en eh, pilates. Ja, ja. Dus, dus die neem ik soms ook mee in de oefeningen. Oké. En ademhalingsoefeningen. Ja. Interessant. Het zit dus in bouwenspellers. dus, <clears throat> nou, Maurice, je hebt een afspraak. Ja, je kunt er gelijk heen. Mooi. heel goed. Uh, <laughs> kan ik niet vanavond meteen door? Die heel goed in is, dat is in het je bewust maken van de belastbaarheid van bepaalde houdingen... die je in de, jaar, ja, in de loop der jaren hebt aangenomen. Ja. En die dus op een gegeven moment uh, ja, pijnen gaan veroorzaken. En eh, dan helpt zij je daarbij om je bewust te worden van die houding... en het anders te doen. En je bent er als je dus onbewust de, de juiste houding bent aangenomen. Helpt dat ook voor pijn in je portemonnee of niet? Ja, die kan je ook bij de langs brengen. <laughs> En, eh, ik, ik, sta zeg maar altijd met één arm op de bar te hangen. Op één voet en één arm. Dat is niet goed? Dat is niet goed, een goede oh. schreef. Ja, dat ligt eraan hoeveel, hoeveel uur per dag je dat doet. Joh. Nou ja. <laughs> Ja, maar aan de andere kant door de drank wordt hij ook weer scheef. Dus hij oh, ja. zelf in balans. Het heeft elkaar weer op. <laughs> goed. Eh, eh, goed, dan weten we dat ook even. Bouw, uh, eh, Bouwerspellers dus, dat is dat hoge hotel. De hoge flat. Hoogste ja, en het allerleukste is van Bouwerspellers. Heb je wel eens helemaal bovenop gekeken? ja, ik woon in, in die flat ook. Dus, ja, wat staat er op het dak? Hoe bedoel je? Op het dak van Bouwers Palace. Oh, een antenne. Zwarte Piet. Ja, en van wie is die antenne? Ja, van jullie. <laughs> Ja! <laughs> dus jullie zorgen voor die storing. Juist. Mina. Ja, wij zorgen voor die kriebels allemaal. <laughs> voor de lentekriebels. Voor de lentekriebels. Hé hey, jongens, we hebben hier eh, een fantastische band in de studio staan. En... Ehm, uh, eh, daar gaan we natuurlijk nog eventjes lekker naar luisteren. Eh, tot, eh, tot het eind van het programma. Want kijk, het is toch het is de laatste uitzending. Iedereen, iedereen stroomt weer binnen gelijk. Ja, ja, ja. ze willen er geen nood ik van. Ik ben al helemaal fan. Ja? Oh, je bent al, fan. Ik fan. ben fan, ja. Oké. Nou, we gaan eh, dus nog één keer, we gaan nog één keer luisteren. En, eh, denk een nummer of drie. Uh, eh, we hebben we nog tijd voor. Van, van Parker. in deze prachtige laatste uitzending van Zandvoort draait door. we zijn wel weer terug voor het nieuwe seizoen. 4 september, dan zijn we er weer. Maar we gaan even genieten van een prachtige zomer. Dames en heren, hier is wederom Parker. Ja. walking home tonight, not knowing what I will say when I wake up next to you. I hope it'll be something sweet I do. Cause it's been an hour since I left. I had some drinks, I wrote some words, I tried to find some company, I said they're not here. I guess that's how the story goes. it what you look for never comes at once, or not at all. How high you stand predicts how hard you fall. Cause it's been so coming down from the tower you left me on. I didn't know the air was so. and emotions and the soul. It's funny how those rocks will always roll. And as I lay myself beside you, quietly try to doze to sleep, I find myself already dreaming on to future stuff. it it's been so hard coming down from the time the time in deze eh, laatste seizoensuitzending van Zandvoort draait door. Parker, ze komen uit het Horen, ze bestaan normaal uit 13 man. Zijn hier nu met z'n vijven, maar eh, dat klinkt al geweldig. Dus laat staan hoe het gaat klinken als ze met volledige bepakking, zeg maar, op de bühne eh, komen te staan. Het volgende nummer, heren, wat is dat? Het volgende liedje, Riet, Ja. Het volgende liedje, Riet, heet... ja. Oké. Okay. Dat is om de, de, de regenachtige dagen buiten even te doen verbleken. got on the proper scale You've got all your reps and fills Even though you scream so loud You just can't make your daddy proud It's not enough for me This isn't what we paid for Not enough for me Somehow I expected more Enough for me The animals you sing about I've heard our house. uit Horen. Ik kijk even naar onze techneut. Want eh, eh, hoe zitten we met de tijd? 1850. Eh, oh, dan hebben we nog tijd voor een nummer. Ja, nog, e-, nog eentje van deze fantastische band, jongens. dan zit het er alweer op, zowat. Maar ik, kan dit, ik kan er geen genoeg van krijgen. Echt, ik kan er geen genoeg van krijgen. Hier zijn ze nog één keer. Parker! Nou, uh, traditiegetrouw begin ik dit liedje even met een praatje. Wij voelen ons namelijk altijd als we moeten spelen als, eh, alsof, nou eigenlijk alsof we het wel goed doen. Alsof we wel eh, doen wat we zouden moeten doen. Alsof we eh, doen wat we willen doen. En eigenlijk ook wel stiekem een beetje alsof we een beetje gewonnen hebben. En dit is echt de leemste brug die ik ooit heb gemaakt. Ja. Dankjewel. Kortaf. Ik voel me, ehm, nou ja, weet je. We are winning the game. Ew, ew, hey, we are winning the game. Ew, ew, hey, we are winning the game. Ew, ew, hey, we are winning the game. Ew, ew, hey. Ja, ik kan veel water onder mijn vingers. slowly giving way. Another man would name it sinking, but not me and not today. For all the words that I put into this, I won't let it go to waste. Because I know that when the future hits, these will be the days, and none of the questions will be answered, none of the problems will be fixed, since nothing is now broken. No queries on the list, yet I guess that intuition is not all that so I'll go and keep my promises tomorrow. You have my losing battles, but if I did, I wouldn't know. Because I'll always find a victory hidden in the blow. And I'm not a sports enthusiast, but I hope that I'll grow old, live a long and happy life, a circle lined with gold. Yeah, that is just perspective talk. We are here and now. There are no curtains in my sight, and I will never. Dank jullie wel. Geweldig, dames en heren. Nou, dit was de band Parker uit Hoorn. Eh, de buurman kwam al zeggen dat het wat zachter moest. Maar eh, sorry buurman, eh, het, het, is nu afgelopen. Dus je kunt nu rustig weer met uw benen op tafel gaan liggen. En <laughs> kan allemaal. hoe staat de klok, Sander? Want ik weet... 1855. Ah, nou dan gaan we naar eh, nog één stukje. Nee, we gaan, naar de, we gaan naar de tune. Maar ik moet even de tune zoeken. Nou, ik ga even de tune zoeken. Die moet ik even, eh, even opduiken. Eh, uh, Dan ga ik ondertussen zeggen, Ruud. En natuurlijk ook Dolly en de rest. bedankt, want dit was het einde van het seizoen, hè? Ja. Ja, Sander, jij ook bedankt, jongen. Ja, jij ook, Maurice. En, Ruud en Dolly. En, dus- en Cheryl en Hans niet te vergeten. Het zit erop, het seizoen. Ja, het zit erop, jongens. Ja. We gaan met vakantie. Nou ja, maar niet echt natuurlijk, maar... Amster? <laughs> Eh, maar we gaan in ieder geval... Eh, we gaan er even een zomertje tussenuit. Ja, de, de, het uh, backgroundmuziekje mag uit. Ik heb de tune al staan. MD'tje. Ja, het MD'tje mag uit. Ja. ja. Goed, eh, maar, dames en eh, maar we zijn alweer met de eerste uitzending bezig. Hmm. We zijn alweer met gasten bezig. dus we nou, komen zeker terug. We komen zeker terug. En dat gaat gebeuren op 4 september, dames en heren. Want dan is dit programma uh, Zandvoort draait door er weer. We gaan even met zomerreces. We gaan eventjes gewoon weer even vitamintjes opdoen, zoals dat heet. ik dank nog één keer Dolly voor alle redactionele en fantastische dingen. ik dank uh, Maurice, eh, Sander, Hans Wassenaar voor de technieken. Ik dank eh, alle artiesten en alle gasten die we gehad hebben het afgelopen seizoen sinds vorig jaar oktober. Die allemaal dit programma mede hebben helpen leuk worden alle bands die we gehad hebben, alle gasten die we gehad hebben. Mijn eh, collega Charles Duif, die eh, ook natuurlijk onder 14 dagen dit programma presenteert. Nou, het zit erop voor eh, dit seizoen. 4 dus september zijn we er weer. Dank voor het luisteren. Fijne zomer. En tot wederhoren. Adios.